Clemens Peters met het NOS Journaal. De proef om met een mobiele bedrijf achter OV-chip trekt op 15 juni de stekker uit het project. Het idee van de app was dat OV-reizigers niet meer hoeven in en uit te checken met een pasje, maar dat ze dat gewoon met hun smartphone kunnen doen. Direct na de introductie vorig jaar stuiten de gebruikers al op problemen. Het aanmelden bleek ingewikkeld en de app liep geregeld vast. In totaal is 2,2 miljoen euro in de proef geïnvesteerd. Poolse arbeidsmigranten blijven steeds vaker definitief in Nederland wonen. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Driekwart van de ondervraagde Polen zegt van plan te zijn in Nederland te blijven. Bij een vergelijkbaar onderzoek in 2011 wilden nog 31 terug naar Polen. De Polen die van Nederland komen zijn vaak laag opgeleid. De vrouwen hebben wel vaker een hbo of universitaire diploma dan de mannen. In Nederland wonen ongeveer 250.000 Polen. Bij het inrijden van een busje op voetgangers in de Canadese stad Toronto zijn negen doden gevallen. Er zijn 16 gewonden. De bestuurder van het busje reed na de aanrijding weg, maar korte tijd later werd hij opgepakt. Of er sprake is van een aanslag is onduidelijk. Of het motief van de dader is nog niets bekendgemaakt. En ook is zijn identiteit nog niet bekend. De man zou bij zijn arrestatie een vuurwapen hebben gericht op een van de politieagenten. De commandant van het Korps Mariniers is tegen de verhuizing van de Marinierskazerne van Doren naar Vlissingen. Commandant McMutry zegt in een column in een Mariniersblad dat hij bang is dat veel duur opgeleide en ervaren militairen ontslag nemen.